de Jong met het NOS-journaal. Twee psychiaters en twee handlangers hebben mogelijk 1600 mensen onterecht aan een persoonsgebonden budget of uitkering geholpen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van het strafdossier. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er enkele tientallen miljoenen euro's ten onrechte zijn uitgekeerd. De zogenaamde patiënten waren kerngezond. Het geld, soms tienduizenden euro's per jaar, werd verdeeld. De zaak loopt sinds januari. Organisatoren van sportwedstrijden hoeven niet mee te betalen aan de politiekosten. Bij veel andere commerciële activiteiten moet dat wel. Dat blijkt uit het wetsvoorstel van minister Opstelten. Organisatoren van commerciële evenementen moeten zelf bijvoorbeeld beveiligers aanstellen. Behalve bij sportevenementen hoeft ook bij Sinterklaas, Koninginnedag en Bevrijdingsdag eventuele politieinzet niet te worden betaald. In Athene zijn bij onlusten tientallen betogers en politieagenten gewond geraakt, nadat het parlement had ingestemd met de bezuinigingen.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 Dat concludeert het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Door slechte onderlinge communicatie en gebrek aan leiding stonden brandweermensen in de Haarlemse garage terwijl er instortingsgevaar was. De Britse tennisser Andy Murray is door naar de halve finale op Wimbledon. Hij versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez. Murray komt tegenover de Spanjaard Rafael Nadal. In de andere halve finale staan Jovil Hilfried Tsonga en Novak Djokovic. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van de ochtend ontstaan buien. Ook smiddags kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het en... and song. know you've got What is this empty plane? I could be happily lost But for your face Here stands an empty house It used to be full of life Now it's home for it's a harbor land body Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen.